Een meerderheid van de partijen in de Haagse gemeenteraad wil een debat met de PvdA over de uitsluiting van de PVV. De partijen willen dat fractieleider Van Nieuwenhoven uitlegt waarom ze de Haagse PVV uitsluit van de coalitieonderhandelingen. De PvdA is met tien zetels de grootste partij in Den Haag. In een brief laten de partijen weten dat het proces van onderhandelingen niet lichtzinnig mag worden opgevat. Chili is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. De Chileense marine gaf direct een tsunami-waarschuwing. Eind februari werd het midden van Chili ook getroffen door een zware aardbeving. En toen werd er geen tsunami-waarschuwing afgegeven... waardoor mensen in de kustregio door de vloedgolven werden verrast. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat er moet worden nagedacht over hoe mensen die niet kunnen lezen en schrijven hun stem kunnen uitbrengen bij de verkiezingen. Nu kregen ze in het stemhokje hulp, maar volgens de wet mag dat niet. Abu Taleb wil dat er voor de volgende verkiezingen een oplossing komt. In Rotterdam worden vandaag alle stemmen die vorige week zijn uitgebracht opnieuw geteld. Interieurontwerper Jan de Bouvry zegt dat hij niet schuldig is aan fraude en valsheid in geschriften. Volgens de Bouvry is hij twee dagen lang verhoord over een rekening van 80.000 euro voor een klant waarover hij btw heeft afgedragen. Die klant vroeg hem later om de rekeningen naar een andere BV te sturen. De Bouvry zegt dat hij het gevoel heeft dat hij werd gepakt omdat hij een bekende Nederlander is. Minister Donner verlengt de deeltijd-WW. Dat betekent dat bedrijven ook na 1 april een aanvraag kunnen indienen. Er gelden wel strengere voorwaarden. Zo mogen bedrijven niet tegelijkertijd bonussen uitdelen. En hoe de regeling er precies uitziet, dat wordt morgen duidelijk.